Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volgens ABN was het een DDoS-aanval en is die inmiddels afgeslagen. ING doet nog onderzoek. Afgelopen week werden de banken getroffen door verschillende DDoS-aanvallen. Bij zo'n aanval wordt de website bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer... waardoor de server overbelast raakt. In de Senaat is D66 Tweede Kamerlid Dijkstra bezig met het beantwoorden van vragen over haar initiatiefwet voor donorregistratie. Die wet houdt in dat mensen die niet aangeven of ze orgaandonor willen worden, toch als donor worden geregistreerd. Dijkstra wist de wet in 2016 met de kleinst mogelijke meerderheid door de Tweede Kamer te loodsen. Het ziet er naar uit dat de stemming volgende week ook in de Eerste Kamer spannend wordt. Veel fracties zijn intern verdeeld over het voorstel. Ook zijn er vragen over bijvoorbeeld de rol van nabestaanden. Tien westerse toeristen die in Cambodja vastzitten wegens aanstootgevend gedrag bij een tempelcomplex mogen het land voorlopig niet uit. Hun Cambodjaanse advocaat had een verzoek ingediend of ze het land mochten verlaten, maar justitie heeft dat afgewezen. De westerlingen werden opgepakt wegens pornografisch dansen bij de tempels van Angkor Wat. Officieel is er nog geen aanklacht en de advocaat weet ook niet onder welke omstandigheden de Nederlander en de negen anderen worden vastgehouden. De NAM keert voorlopig geen winst uit aan de twee aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Dat maakte Shell bekend. In 2016 keerde de NAM nog bijna 500 miljoen euro uit aan de twee multinationals. Door geen winst meer uit te keren houdt de NAM meer geld in kas, bijvoorbeeld om aardbevingsgedupeerden schadeloos te stellen. Dit weekend kwam naar buiten dat Shell niet meer aansprakelijk is voor schulden van de NAM. Het weer, vannacht en morgenochtend regen of motregen en veel wind. Morgenmiddag opklaringen, maar ook een winterse bui. Het wordt een graad of 8. De dagen daarna is het wisselvallig en het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het en...